waarin de immigranten hun asielrecht zouden verliezen. Trump wilde met zijn voorstel deelnemers aan een grote karavaan... van duizenden migranten uit Centraal-Amerika bij de grens tegenhouden. Burgers gaan niet de rekening betalen voor de vervuiling van bedrijven... belooft het kabinet in reactie op het gepresenteerde ontwerp Klimaatakkoord. Er is bijvoorbeeld afgesproken dat veel meer huizen van het gas af moeten. Het kabinet zegt dat iedereen de maatregelen moet kunnen begrijpen en betalen. Met het klimaatakkoord moeten de broeikasgassen in Nederland worden teruggedrongen. In Nepal zijn 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 15 inzittenden raakten gewond toen de bus van de weg raakte en 500 meter naar beneden viel. De passagiers waren studenten en leraren van een technische hogeschool die terugkwamen van een excursie. Reddingswerkers hadden veel moeite om de slachtoffers in het bergachtige gebied van Nepal te helpen. De marathonkerkdienst in Den Haag voor een uitgeprocedeerd Armeens gezin gaat door, ook al wil staatssecretaris Harbers niet zijn bevoegdheid gebruiken om het gezin in Nederland te houden. Er zijn al acht weken non-stop diensten. De politie mag niet bij een kerkdienst binnenvallen om het gezin uit te zetten. Volgens de initiatiefnemers is er genoeg bewijs dat het gezin gevaar loopt in Armenië. Pek Zwolle heeft de eerste eredivisiewedstrijd na het ontslag van trainer John van het Schip niet weten te winnen. In Venlo was VVV eh, met 2-0 te sterk.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 Got in the house like a pigeon from hell. Oh, through sand in our eyes and descended like flies. Put us back on the train. like we do. Bring me to my knees when I see what they've done to you. But I'll die as I stand here today, knowing it deep in my heart. They'll fall to ruin one day for making us part. picture of you. Oh, those were the happiest days of my life. Like a break in the battle was your part.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 ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.